Gebeurt dat niet, dan is de kans volgens onderzoekers groot dat hij weer de fout ingaat. De advocaat van de familie van Gino hoopt het ook. Voor de hand liggend is een gevangenisstraf plus TBS. Zeker als je leest hoe, eh, hoeveel stoornissen dat er zijn, hoe complex dat allemaal is... Ja, kan ik me niet anders voorstellen dan dat dat heel lang gaat duren. M heeft al bekend dat hij vorig jaar juni Gino ontvoerde uit een speeltuin in Kerkrade. Drie dagen later werd het lichaam van de jongen gevonden. De politie heeft vanmiddag een automobilist neergeschoten in Den Hoorn in Zuid-Holland. De verdachte zat in een auto met een Frans kenteken en scheurde er vandoor. Na een achtervolging haalde de politie hem van de weg. Maar toen reed de verdachte in op een agent die zich verdedigde door te schieten. Hoe het met de man uit de auto gaat weten we niet. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Een groot gevaar in een piepklein Zwitsers dorpje. In Brienz dreigt 2 miljoen kubieke meter aan stenen naar beneden te komen met een lawine. Alle 85 inwoners van het dorpje moeten voor vrijdagavond hun huis uit zijn. Volgens correspondent Wouter Zwart schuift de bergwand van zo'n 2 miljoen kubieke meter aan rots al een tijd. Maar ze zien nu dat het ineens eh, fors sneller gaat. Zo fors dat men er rekening mee houdt dat ja, ergens tussen volgende week en de komende drie weken echt grote rotspartijen gaan afbreken. Dat, dat kan dan zeg maar heel fragmentarisch gaan in brokken. Maar dat kan dus ook een, een zeg maar één grote massale aardverschuiving worden. Ja, en dat is uiteraard heel gevaarlijk voor het dorp dat echt ja, onderaan een soort glijbaan ligt. Zo ziet het er een uit. Volgens wetenschappers heeft het schuiven niets te maken met de opwarming van de aarde. Het weer, veel wolken, soms wat zon, ook wat pittige buien, vooral in het zuidoosten.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 tussen Badhoevedorp en Knappen Nieuwe Meer. Je hebt daar 10 minuten tijdverlies. verlies. En op de A10, de Ring Zuid van Amsterdam... tussen Amsterdam de Baarsjes en Amsterdam over Amstel... is de verdraging 10 minuten. Er is een ongeluk gebeurd richting Utrecht.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 From the tip of my toes running through my veins. And now it's your turn. Let me see what you got, don't hesitate. I'm a speaker trying to take on the music. It's like a competition, Be a kiss the be. I wanna get in the zone. I wanna get in the zone. If you really want it, better settle up and get your rhythm. Trying to hit it, you can die in a minute. I'ma take it on. I'ma take it on.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 money machine. Ik ken het team, dit is een miljoenenbedrijf. Baby zit binnen de scene. Wie werkt het hard, wie heeft die shit afverdiend? Nu brengt die shit overseas, Champions League. Wie doet die shit als Akeem? Yeah. Better ain't leg like me.